uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Outbreak Management Team gaat kijken of het wenselijk is... om alle reizigers te laten testen die uit coronabrandhaarden komen... ook als ze geen klachten hebben. Nu moeten mensen twee weken thuis blijven... en worden reizigers alleen getest bij klachten... en als ze zichzelf melden. Als Nederlanders die terugkomen uit een risicogebied stevast worden getest... hoeven ze mogelijk ook minder lang in thuisisolatie... Minister De Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat hij wil laten onderzoeken of dit een effectieve maatregel is om de import van het coronavirus uit deze gebieden te voorkomen. De afgelopen 24 uur zijn er wereldwijd 9753 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is het hoogste dodental sinds 30 april. Gemiddeld gezien zijn er deze maand dagelijks zo'n 5000 coronadoden wereldwijd gevallen. De meeste slachtoffers vielen het afgelopen etmaal in de Verenigde Staten, Brazilië, India en Zuid-Afrika. Wereldwijd zijn nu bijna 630.000 mensen gestorven aan de gevolgen van het virus. Voor het eerst wordt in de Europese Unie meer elektriciteit opgewekt met duurzame middelen dan met fossiele brandstoffen. Dat blijkt volgens klimaatdenktank Ember uit de cijfers van dit jaar. Wind, zon, water en biomassa wekken samen 40% van de elektriciteit in de EU op terwijl 34% afkomstig is van fossiele brandstoffen. De rest komt grotendeels uit kerncentrales. De nieuwe Surinaamse president Santokki wil de banden met Nederland aanhalen. Hij wil de diplomatieke verhoudingen herstellen... en er moet volgens hem zo snel mogelijk een volwassen handelsrelatie komen... zegt hij in Nieuwsuur. Onder leiding van de vorige president Bouterse... is de verhouding tussen Nederland en Suriname zwaar vertroebeld geraakt. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht is er meer bewolking...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 Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Daarom nu Wegenwacht Europa Standaard met 20% korting. Dan is de beste hulp, ook in het buitenland, altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl slash Wegenwacht. Zin in Zandvoort? Zandvoort? zin in ZFM. ZFM.